Renate Kok met het NOS Journaal. In het zuiden van Limburg hebben 10.000 mensen de dringende oproep gekregen... om hun huizen te verlaten vanwege het stijgende water. In delen van Roermond en Echtzusteren gaat het om verplichte evacuaties. Ook in delen van IJsden en in verschillende dorpen van de gemeente Stijn... was er een oproep om te vertrekken. In Bunde bij Meersen kan de geul het water niet meer kwijt in de Maas... omdat het water in de rivier blijft stijgen. Daar moeten ongeveer 2300 mensen hun huis uit. Delen van Meersen staan inmiddels blank. In Maastricht kregen duizenden mensen uit de wijken heugen en Randwijk de dringende oproep om te vertrekken. Een groot deel van de bewoners heeft daar gehoor aan gegeven. Het waterpeil in de Maas zou rond deze tijd het hoogste punt moeten bereiken. De Maasboulevard is vanwege wateroverlast afgesloten. Ook de Wilhelminabrug is uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. In Valkenburg wordt vannacht gewerkt aan een noodbrug over de Geul. De brug die er lag is weggeslagen door het hoge water. Naar verwachting is de noodbrug in de ochtend klaar. In Duitsland is een dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot boven de 55, meldt persbureau DPA. Ook het lot van duizenden mensen is nog onzeker. Velen van hen worden vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel, hen, eh, hoeveel eh, van die mensen zichzelf in veiligheid hebben weten te brengen, zegt de minister-president van de deelstaat Rijnland-Vals. Ze zijn moeilijk te bereiken omdat een deel van het mobiele netwerk is uitgevallen. En ook zitten nog 165.000 mensen zonder stroom. Inwoners van de Belgische Limburgse gemeente aan de Maas... is gevraagd om de lager gelegen gebieden te verlaten. Het gaat daar onder meer om de gemeente Maasmechelen, Lannaken en Maasijk. Enkele straten van Lanaken worden verplicht geëvacueerd. Volgens de Belgische autoriteiten wordt ook eh, daar rond dit moment de hoogste waterstand verwacht. Tegen de VRT zei de gouverneur dat de dijken er mogelijk niet op berekend zijn.